Levi van Eck met het NOS-journaal. Het klimaatdoel dat de rechter de Nederlandse overheid heeft opgelegd is behaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van het CBS en het RIVM. De uitstoot van broeikasgassen lag in 2020 25,5 lager dan in 1990. Het doel was 25 In totaal lag de uitstoot in 2020 8,8 lager dan in 2019. Die afname komt onder meer door de sluiting van een kolencentrale. Ook was het in 2020 relatief warm, waardoor er minder aardgas nodig was voor verwarming. Corona speelde een beperkte rol in de daling. Bewoners van 47 appartementen in een flat in Heer Hugo Waard moesten gisteravond hun huis verlaten vanwege stankoverlast. Een paar uur later mochten de ongeveer 100 bewoners weer naar huis. Volgens de veiligheidsregio ging het om een penetrante lucht. Het is nog niet duidelijk wat de geur heeft veroorzaakt maar er zijn na controle geen giftige stoffen gevonden. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft voor ruim 3 miljard euro aan gestolen bitcoins in beslag genomen. Hackers hadden de cryptomunten in 2016 buitgemaakt op een handelsplatform voor cryptovaluta. Justitie spreekt van de grootste financiële inbeslagname ooit. Een echtpaar uit New York is aangehouden op verdenking van het witwassen van de 120.000 gestolen bitcoins. De toekomst van de Johan Willem Frieso-kazerne in Assen staat opnieuw ter discussie. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie zegt dat sluiting een serieuze optie is. In Drenthe zijn ze geschrokken van de aankondiging... omdat het ten koste zou gaan van de werkgelegenheid in de regio. Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne, die een thuisbasis van de luchtmobiele brigade is, met sluiting bedreigd. Het weer. Vannacht is het bewolkt en ligt de temperatuur rond de 7 graden. Ook de komende dag is het grijs en later in de middag volgt vanuit het westen wat regen. Het wordt een graad of 11. Vanaf donderdag kouder met in de nacht kans op lichte vorst.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 Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Hasam, halum, gilum, dasa, nia, gulum, lulum, sasa. Elektriker. salsa. Oh, Electrica salsa. Yeah. Electrica salsa. Oh, yeah. Uh. suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir.